Jelle Visser met het NOS-journaal. In Rozenburg bij Rotterdam is een jongen van 17 overleden aan de gevolgen van een steekpartij. De jongen werd bloedend op straat aangetroffen. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen nadat vergeefs geprobeerd was om hem te reanimeren. Wat de aanleiding was voor de steekpartij wordt door de politie onderzocht. Een Apache-gevechtshelikopter van de Koninklijke Luchtmacht... heeft gisteravond een voorzorgslanding gemaakt... in een weiland in de omgeving van de gemeente Elburg. Dat meldt het Defensie Helikoptercommando. Waarom de helikopter de landing in het weiland maakte... is niet bekendgemaakt. Het toestel blijft vannacht in de polder staan. Een technisch team van Defensie doet onderzoek. Het rijverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam ligt sinds gisteravond stil... vanwege een kapotte bovenleiding tussen Naarden en Weesp. Spoorbeheerder ProRail denkt dat de treinen pas donderdagmiddag weer kunnen rijden. De schade aan de bovenleiding is groot en is verspreid over meer dan een kilometer spoor. De oorzaak is niet duidelijk. Een trein strandde woensdagavond om 6 uur in de polder tussen Naarden en Weesp... waardoor zo'n 100 reizigers bijna drie uur vastzaten. De voormalig leider van de partij Denk, Kuzu, wil toch op de kandidatenlijst komen... voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Eerder dit jaar kondigde hij zijn vertrek aan uit de politiek. Het werk legde een groot beslag op zijn privéleven en hij wilde een andere weg inslaan. Nu heeft Kuzu besloten om toch door te gaan. Ik ben nog niet klaar, zei hij. In de partij woedde begin dit jaar een machtsstrijd tussen Kuzu, de nieuwe lijsttrekker Azakan en partijvoorzitter Usturk. En dan het weer. Het is bewolkt vannacht. Het koelt af tot een graad of 11 in het oosten. In de loop van de nacht trekken er buien over. Morgenmiddag breekt mogelijk de zon af en toe door. Het wordt dan een graad of 16. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig weer.